Volgens de advocaat van de verdachte blijkt hieruit dat de rechtercommissaris bevooroordeeld is en de wrakingskamer gaf hem daarin gelijk. Een van de mannen uit Huizen, die worden verdacht van jihadplannen, kende de man uit Amersfoort die naar Syrië is vertrokken. De twee zaten samen in het bestuur van een instituut voor de Arabische taal en cultuur. Toen de twee gezinnen uit Huizen eind augustus werden gearresteerd, vertrok Jermaine W. uit Amersfoort een paar dagen later met zijn gezin naar Syrië. 14 studentenbonden en andere organisaties gaan op 14 november op het Malieveld in Den Haag demonstreren tegen het leenstelsel. Het nieuwe stelsel moet per 1 september 2015 het huidige systeem van de basisbeurs vervangen. Volgens de jongere organisaties gaan daardoor straks minder jongeren studeren. De uitbraak van ebola in twee van de getroffen West-Afrikaanse landen is redelijk onder controle. In Nigeria en Senegal zijn voor zover bekend geen nieuwe gevallen van de dodelijke ziekte, meldt de WHO. Liberia, Guinea en Sierra Leone zijn zwaarder getroffen. Daar is het aantal slachtoffers nog wel opgelopen. In Nederland zijn de afgelopen weken zo'n 15 mensen onderzocht op ebola. Ze waren ziek geworden nadat ze het risicogebied hadden bezocht. Geen van hen bleek het dodelijke virus te hebben. De Nederlandse Hockeybond verplicht met ingang van volgend seizoen het dragen van een mondbeschermer. Na aanleiding van het incident met Sevi van As vorig jaar november was een onderzoek ingesteld. Van As verloor na een klap met een hockeystick 10 tanden. Uit het onderzoek van de bond blijkt dat er bijna 6000 gevallen per jaar zijn waarbij hockeyers letsel aan de mond oplopen. Het weer vanavond overal droog, ook neemt de wind af. In de nacht kans op mist en het koelt flink af, landinwaarts minima rond 7 graden. Morgen vooral in het zuiden veel zon, het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit is DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. De files van 4 kilometer en langer die staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. A15 richting Europoort tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse 5.